De eerste twee uur van 2 tot 4 zijn bestemd voor Matchbox en aflevering 48 vandaag. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, de ether op 106.9 en via internet op zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Het vorige uur heeft, uh, vorige uur heeft Ruud al uh, wat gedaan aan John Lennon, want die zou vandaag 74 zijn geworden. En wij gaan dat natuurlijk ook doen. We beginnen met een Lennon-plaat en daarna het reguliere programma. Veel plezier de komende twee uur. de Matchbox met een eh, ode aan John Lennon. Want hij zou vandaag 74 jaar zijn geworden, waren het niet dat. En ehm, we draaien een track van zijn rock and roll album Do You Wanna Dance? En daarna horen we Billy Ocean When The Going Gets Tough. En dat komt dan weer uit de soundtrack van Jewels of the Nile. Je weet wel, de film met Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. Gaan we nu even luisteren naar 1, 2, 3... van Len Barry, ook bekend als de zanger van de Devils. daar komen we verder in het jaar vast nog wel een keer op terug. Maar dit was een eh, eerste solo-project van hem, 1, 2, 3. En daar kreeg hij dan ook meteen weer een rechtszaak voor aan zijn pantalon. Want het leek heel erg veel op eh, de achterkant van eh, een single van de Supremes, ehm, Baby Love. En dat heette Ask Any Girl. En hij heeft daarin moeten schikken op een gegeven moment. Goed, eh, de jaren 60 hadden we alleen nog maar zwart-wit televisie. Maar wel goede series zoals Bonanza. En een van de hoofdrolspelers daarvan was Lorne Green. En die had er in 64 weer een eigen hit met Ringo. They lie in boot hills all through the west. The outlaws, the gunslingers, the Billy the Kids and worse. Say a fellow like the coward that shot Bill Hickok in the back. There's always one like that in every time of history. Most of them were varmints. But every once in a while, in one of them... there may have lived a man. He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead or under his heart, but a spark still burned, so I used my knife, and late that night I saved the life of Ringo. I nursed him till the danger passed. The days went by, he mended fast. And then from dawn till setting sun, he practiced with that deadly gun. And hour on hour I watched in awe. No human being could match the draw of Ringo. One day we rode the mountain crest, and I went east and he went west. I took to law and wore a star, while he spread terror near and far. With lead and blood he gained such fame all through the west, they feared the name of Ringo. I knew someday I'd face the test, which one of us would be the best. And sure enough, the word came down that he was holed up in the town. I left the posse out in the street, and I went in alone to meet Ringo. They said my speed was next to none, but my lightning draw had just begun when I heard a blast that stung my wrist. The gun went flying from my fist, and I was looking down the bore of the deadly 44 of Ringo. They say that was the only time that anyone had seen him smile. He slowly lowered his gun, and then he said to me, We're even, friend. And so at last I understood that there was still a spark of good in Ringo. Ringo, Ringo. I blocked the path of his retreat. He turned and stepped into the street. A dozen guns spit fire and lead. A moment later, he lay dead. The town began to shout and cheer. Nowhere was there shed a tear for Ringo. Ringo. The story spread throughout the land that I had beaten Ringo's hand. And it was just the years, they say, that made me put my guns away. But on his grave they can't explain the tarnished star above the name of Ringo. Dat was Paul van Bonanza Lorne Green en zijn enige solo-hit Ringo uit 1964. Zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dus ook 64. En we hebben vier nieuwe binnenkomers. En alle vier eindigen ze in de top 10. De eerste nieuwe binnenkomer komt uit, eh, ehm, komt uit Engeland, Wayne Fontana. Samen met zijn Mindbenders. En ze hebben een cover gemaakt van een Major Lens hit. Um, um, um, um, um, um, nieuw op 34. En hij eindigde op nummer 5. Nieuw op 34, Wayne Fontana en de Mindbenders. En, mm, mm, mm, en de hoogste positie dus 5 op 26 november. De volgende nieuwe is eh, binnengekomen op 31, Sandy Shaw... met haar debuutsingle, compositie van Backerack en David... en dan kan het eigenlijk al niet meer fout. Ze eindigde dan ook op 22 oktober op nummer 1... Always Something There to Remind Me. Thank I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is a drie weken op nummer 1. Always Something There to Remind Me van Sandy Shaw, nieuw op 31. Eén plaatsje hoger was eh, Cliff Richard te vinden met zijn zoveelste hit in de jaren 60, The Twelfth of Never. En zijn hoogste positie was 8. En dit is meteen ook de laatste keer dat je Cliff vandaag hoort, want de eh, reguliere Cliff hit die maakt plaats voor de reguliere, reguliere Shadows hit. Maar nu nog even Cliff met The Twelfth of Never, nieuw op 30. its perfume Cliff Richards en de eh, 12 The of Never. En de hoogste nieuwe, die staat op 29. En is er een van eh, Cliff Bennett, samen met zijn Rebel Rousers. Had het nog een wereldhit met Got To Get You Into My Life. Dat eh, John and Paul nummer. Maar hun eerste top 10 hit heette One Way Love. Nieuw op 29. En de hoogste positie op nummer 9. De klapper van de week. week, week, week. How do you like your eggs in the morning?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 How do you like your eggs in the morning? Like I like mine morning. with a kiss. I like mine with a kiss. Boiled or fried. I'm satisfied as, as long as I, I get my kiss. kiss. How do you like your How toast you in like the morning? Your toast I like mine morning. with a hug. I like mine with a hug. Dark or light. The world's all right as, as long, long as I, I get my hug. hug. I've got to have my love in the AM.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 just as long as I get my kiss. Dean Martin en Helen O'Connell met How Do You Like Your Eggs in the Morning. En voor de jongeren onder ons, dat is natuurlijk nog de tune van het programma op de radio Koek en Ei... met Ko Dijk, Connie Stewart, Joop Doderer en Johan Kaart. Opa Bobby, <laughs> de pindakaas is op. En eh, inderdaad, de rode brommert. Zo is dat. Ehm, we beginnen, nee, we eindigen altijd met Les Paul en Mary Ford. Zo tegen vieren. Maar zo tussendoor is het ook helemaal niet mis hoor. Hier zijn ze met eh, I'm a Fool to Care. I'm a fool to care. When you treat me this way I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. I'm a fool to cry. so blue when you when you don't care for me. So why should I pretend I lose? Les Paul en Mary voor als je wat wil zeggen... dan moet je natuurlijk wel de microfoon <laughs> openzetten. Anders heeft het zo weinig zin natuurlijk. Les Paul en Mary Ford. <laughs> Met I'm a Fool to Care. We krijgen nu even een voorbeeld van krautrock. En dan krijg je al de indruk dat het iets Duits gaat worden. Helemaal terecht. Hier is eh, krachtwerk met het eh, beste wat ze, althans in mijn opinie, ooit gemaakt hebben. Uh, autobaan. heb ook nog eens een keer een eh, LP-uitvoering van dit nummer gehoord van Kraftwerk. En dat was werkelijk niet om aan te horen. Oh, rustig aan, rustig aan. De, volgende die komt wel, maar dat was niet de plaat die je gaat ho ging horen. Ehm, we gaan namelijk eh, naar de tip van Willem. En dat wordt echt een hele mooie. De samenzang van de Searchers. Daar zijn ze alweer op beroemd om geworden. En de nummers die ze zongen, dat eh, waren werkelijk juweeltjes. What Have They Done to the Rain, dat gaat hem worden. En de originele titel van eh, dat nummer heette Rain Song. En het was geschreven naar aanleiding van een conferentie over kernproeven. Later is het dus geworden What Have They Done to the Rain? Door de Searchers. Hier is de tip van Willem. Just a little just a little boy standing in the rain. The gentle En dan mag er maar één de Queen of Soul heten. En dat is Aretha Franklin. You Make Me Feel Like a Natural Woman. Compositie van Goffin King samen met Jerry Wexler. We gaan even een 3 eh, in eentje doen. En allemaal Nederlandse bands. Dat is dan eh, het enige wat ze gemeen hebben. Maar eh, we gaan ze achter elkaar draaien. The Cats, The Motions en The Earring. the lady, please let me stay. Here in your warm brown arms till I melt away.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 If You Leave Me uit 66, de derde single en de derde top 10 hit. En daarvoor hoorden we de Motions met de, eh, de eerste Nederlandse protestsong Wasted Words. En we begonnen met de Cats met een LP-track van Love, and Love in Your Eyes, Be My Day. En dat was de 228ste alarmschijf. Dan weten we dat ook weer. Eh, als je Chin en Chapman hoort, dan denk je aan de Mud of aan Sweet of allemaal van die bandjes. Maar ze hebben ook uh, goede muziek <laughs> gemaakt. Geschreven eigenlijk. Hier is namelijk eh, Exile met Kiss You All Over. you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you, hold you close to me. Oh, babe, I wanna taste your lips, I wanna be your fantasy. you, baby. Can't believe it's true. So show me, show me. de LP Mixed Emotions, een Chini Chap eh, compositie. Kiss You All Over, dit was Exile. De laatste plaat alweer van het eerste uur en eh, we gaan hem eh, draaien tot het nieuws en de berichten.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 De officier van justitie die de zaak tegen B deed sprak in de uitzending zijn vermoedens uit over het bestaan van handlangers. Volgens Plasterk waren die uitspraken niet gebaseerd op nieuwe informatie. Maar er komt vanwege de grote maatschappelijke impact en de vragen die er kennelijk nog leven toch een nieuw onderzoek, zegt de minister. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de 69-jarige Franse schrijver Patrick Modiano. In zijn oeuvre spelen het verleden en herinnering een grote rol, waarbij zijn Joodse afkomst in de Tweede Wereldoorlog prominent aan de orde komen. Enkele boeken die van hem in het Nederlands zijn vertaald zijn Het Gras van de Nacht, De Horizon en In het Café van de Verloren Jeugd. Modiano woont in Parijs en geeft zelden interviews. Aan de Nobelprijs voor Literatuur is een bedrag verbonden van 1,1 miljoen dollar. Minister Timmermans heeft spijt van zijn opmerking over het zuurstofmasker van een MH17-passagier. In een verklaring zegt hij dat hij betreurt dat nabestaanden werden geconfronteerd met nieuwe informatie voor ze op de hoogte waren gebracht. Timmermans had in het tv-programma Pauw gezegd dat er een passagier was gevonden met een zuurstofmasker op de mond en daarmee het indruk gewekt dat de inzittenden van het vliegtuig zich bewust waren van wat er gebeurde. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft niet kunnen vaststellen hoe en wanneer het masker om de nek van het Australische slachtoffer is gekomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt PVV-leider Wilders van strafbare uitspraken over Marokkanen. Hij wordt uitgenodigd voor verhoor. Tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen in maart sprak Wilders zijn aanhangers toe. Hij vroeg toen willen jullie meer of minder Marokkanen. Het publiek scandeerde toen minder minder. Er kwamen ruim 6400 aangiften tegen hem binnen wegens belediging en aanzetten tot discriminatie. Wilders vindt het onbegrijpelijk en schandelijk dat het Openbaar Ministerie hem als verdachte beschouwt. Het weer, valt in het noordwesten nog buien, ook zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen geregeld zon en dan...